1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De veiligheidsdienst van Oezbekistan had het Westen gewaarschuwd voor de Oezbeekse man die vorige week een aanslag pleegde in Stockholm. Een Oezbeekse minister zegt dat een Westerse partner een waarschuwing heeft gekregen dat de man was geradicaliseerd. Die had de waarschuwing door moeten geven aan Zweden. De organisatie achter de Eritrese conferentie in Veldhoven heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De burgemeester verbood de conferentie gisteravond na ongeregeldheden, maar de organisatie is het daar niet mee eens. Het kortgeding dient vanmiddag nog. De conferentie van regeringsgezinde jongeren uit Eritrea werd gisteravond verstoord door een demonstratie van tegenstanders van het Eritrese regime. De 50 actievoerders die daarbij werden opgepakt zijn weer vrij. De politie heeft acht taxichauffeurs opgepakt voor het oplichten, afpersen en beroven van passagiers op Schiphol. Ze spraken toeristen aan die net waren geland en vroegen honderden euro's voor een taxirit naar Amsterdam. Als ze niet wilden betalen werden de toeristen onder druk gezet. De provincie Zuid-Holland wil dat chemiebedrijf Gemoers minder afvalwater gaat lozen in de Merwede. Het bedrijf uit Dordrecht mag nu 6400 kilo vervuild water per jaar lozen in de rivier. De provincie is in gesprek met het bedrijf om dat te verminderen, omdat de kwaliteit van het drinkwater mogelijk in gevaar is gemoersloosd in de Merwede de stof Gen X. Die zou kankerverwekkend zijn. Nicky Terpstra is tijdens Parijs-Roubaix gevallen doordat hij het verkeerde stuur had. Het bedrijf dat de fietsen levert aan zijn team Quickstep neemt de verantwoordelijkheid voor de val op zich. Terpstra was als enige op pad gestuurd met een nieuw type stuur. En dat had niet gemoeten, want het stuur was nog niet getest. Terpstra kwam zondag op een van de kasseienstroken hard in val. Na afloop zei hij al dat het stuur ineens onder hem wegschoot. Het weer, flink wat bewolking, maar vooral in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. inwaarts ook kans op een bui. Het is een graad of 12. Morgen opnieuw wisselvallig bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Blarikum en Bunschoten, een kwartier vertraging. Voor Barneveld 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier... De A2 van Den Utrecht naar Den Bosch tussen del en Driel, 20 minuten vertraging door een ongeluk.